12 uur. moeten met het NWS Journaal. KLM spant een kort geding aan tegen zijn eigen grondpersoneel... dat morgenavond opnieuw wil actie voeren. Tussen half acht en negen uur worden geen koffers in- en uitgeladen. Ook gaan medewerkers geen vliegtuigen naar de startbanen duwen. KLM wil de actie verbieden omdat vermoedelijk tientallen vluchten vertraging oplopen. Aan de staking doen zo'n 100 medewerkers van KLM mee. Ze eisen meer loon. Om die reden hield het grondpersoneel vorige week ook al acties, maar toen hadden passagiers er geen last van. De Consumentenbond is blij dat CZ als eerste zorgverzekeraar de tarieven van ziekenhuizen bekend heeft gemaakt. Zo kunnen patiënten van tevoren kijken wat een behandeling gaat kosten en hoe de prijs zich verhoudt tot andere ziekenhuizen. Ook de Patiëntenfederatie spreekt van een belangrijke stap. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is ook voor transparantie, maar wijst op de risico's. De vereniging is bang dat zorg duurder wordt door prijsopdrijving. Bij een aanslag in de Libische stad Benghazi zijn zeker 23 doden en tientallen gewonden gevallen. In een buitenwijk van de stad ontplofte een autobom. Benghazi ligt in het deel van Libië waar een zelfbenoemde regering zetelt... die de regering van Nationale Eenheid in Tripoli niet erkent. Strijders van die oostelijke regering leveren in de stad al jaren slag met een alliantie van moslimstrijders. Amerikaanse jongeren hebben steeds minder seks. Van de mensen tussen de 20 en 24 jaar is 15% niet actief. 30 jaar geleden was dat nog 6%, blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse universiteiten. Mogelijk speelt de angst voor seksuele aandoeningen een rol. Ook lijkt het erop dat de huidige generatie minder snel volwassen wordt dan die van de jaren 80. Zo halen ook minder jongeren het rijbewijs en vinden ze later werk. Het weer nog, vannacht vooral in het zuiden regen. Het koelt af naar zo'n 17 graden.